Zes uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Op de Nieuwe Maas in Rotterdam is een dode gevallen bij een aanvaring. Na het ongeluk werden tien mensen uit het water gehaald. Zij zijn aanspreekbaar. Of er nog meer mensen in het water liggen is niet bekend. Een speedboot en een sloep zouden elkaar hebben geraakt. Het scheepvaartverkeer ligt stil vanwege het ongeluk. Het stadion van AZ wordt pas vrijgegeven als het weer veilig is. Dat laat de gemeente ook maar weten. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid zei vandaag dat het dak verder kan instorten. Er zijn nog twee breuken en verdachte plekken gevonden. Die zijn een acuut risico, zegt de raad. Het afschieten van honderden damherten op het eiland Haringvreter in Zeeland had voorkomen kunnen worden. Dit najaar worden ongeveer 500 damherten afgeschoten omdat er te veel dieren zijn. De vergunning ligt er al vier jaar, maar omdat de faunabescherming naar de rechter ging... en er twijfel was over de noodzaak van het afschieten, ondernam Staatsbosbeheer geen actie. In de tussentijd is de populatie nog verder gegroeid. Er lopen nu 650 herten op het eiland, terwijl er maar ruimte is voor 150. En in Rotterdam wordt de grootste windmolen ter wereld neergezet. Hij gaat proefdraaien op de Maasvlakte. De molen is 260 meter hoog en daarmee bijna even groot als de Eiffeltoren. Hij kan energie opwekken voor zo'n 16.000 woningen. En dat is tientallen procenten meer dan de beste windmolen tot nu toe. TNO gaat hem de komende jaren testen om nog grotere molens te kunnen bouwen.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 Enter to my summer world glance into the sky Passenger of every day Sun can make you high me something to dance to. journey into sound. van Zandvoort, op 106.9 FM. for happy headline news from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news. Thank you for joining us.